En ook lang niet alle veerboten van er naar de Wadden varen vandaag. Eén gelukje voor deze jongen. Hij zit op de laatste boot van de dag. hij zit propvol daardoor. Alleen, er zit helemaal niemand op het dek, want daar waait het echt heel hard. Oh, het klinkt als een grap. Het NK tegenwindfietsen in Zeeland is afgelast omdat het te hard waait. Alles staat in de startblokken en dan eh, is het weer eh, is waanzinnig, maar het is gewoon te heftig. Eh, we stonden al helemaal klaar op de brug om te vertrekken. Ehm, en vervolgens mochten we weer terug met de bus, omdat het uh, gecanceld werd. Nou, sommige deelnemers die toch nog wat sportiefs willen doen... rennen nu door de wind over de Oosterscheldekering. En anderen zijn binnen maar op een home trainer gaan zitten... met voor hun neus de tv-beelden van het parcours. Ja, je moet toch wat, hè, met zo'n... Eh, je bent hier niet voor niks heen gereden. Maar eh, ja, het is toch jammer, hè. Nu even een eindsprintje. 50 meter, kom op hè. Fietsen dat hij doet. Ja, hij is gefeliciteerd. Je bent gefinished in 55 seconden, zegt het, uh, het scherm. Zesde plek. Trots? Eh, ja, het uh, had beter gekund, maar is goed. Ja, hopelijk snel weer een kans. De organisatie hoopt dat er gauw een herkansing komt. Alle deelnemers van deze afgelaste editie krijgen de volgende keer in elk geval voorrang bij de inschrijving. De man die een deepfake video maakte van presentatrice Welmoet Seidsma... krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Dat verhaal heb je misschien meegekregen, want zij maakte er een documentaire over. De man hoeft nu dus niks te doen, want zegt de rechter... door die documentaire is hij al genoeg gestraft. Ook heeft de man hulp gezocht en is hij erachter gekomen dat hij autisme heeft. En dat laatste kan volgens de rechter ook een rol hebben gespeeld. De wedstrijd tussen AZ en NEC wordt op woensdag 6 december uitgespeeld. Afgelopen zondag werd hij gestaakt nadat NEC-spits Bas Dost in elkaar zakte. De wedstrijd zou nog 6 minuten duren. Die worden dus nog ingehaald. NEC stond bij te staken met 2 het weer, dat is code oranje in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland.